<laughs> No, no way. De zomerse zondag op eh, ZFM. Ik denk dat er weer een computerprogrammeur weer zo vriendelijk is geweest om weer wat wijzigingen aan te brengen hier in het systeem. Eh, is niet de bedoeling, eh, want van 12 eh, tot 4 is dit programma de Zomerse Zondag op ZFM. Maar ik ben bang dat ik weer vandaag tot 5 uur zit. dat is geen probleem, want ik ga gewoon hier tot 5 uur zitten. Daar heb ik helemaal niks van. we begonnen met uh, and Love van de Orchestral Maneuvers in the Dark, want dan heb ik gewoon ruimte zat om allerlei, allerlei andere dingen nog gewoon te doen. Zoals het volgen van een leuke Tour de France, die vandaag begonnen is in Rotterdam. En die eindigt in Brussel. Ik denk eh, zo'n beetje op de markt daar. Het eh. zou zomaar kunnen, denk ik. Zeven minuten over twee, uur nummer drie van de Zomerse Zondag op ZFM. Eh, waarin wij nog wat eh, dingen hebben liggen van de grote prijs van Nederland. De kwartfinales. Wel te verstaan, ik eh, was vorige week vrijdag in Het Paard. Het voormalig Het Paard van Troje in Den Haag. Een illustere zaal. Waar onder andere bands als Herman Brood hebben opgetreden. En de Bad Manners nu eh, zal dat eh, eh, ja, min, of meer gebeuren door de cult. Die daar een, binnenkort een optreden gaat doen. Grote zaal heb ik het dan over. Want de singer-songwriters die stonden in het café. Ja, je hebt relatief weinig nodig. interviews straks van Caspar Adrien, Mika Akim, Lake Montgomery. Daar beginnen we zo dadelijk mee. Ook weer in het Engels. En als laatste is het eh, Kashmir Hakim die dan de reis sluit. Ik heb het een beetje in willekeurige volgorde genoemd. Maar daar eh, gaan we het eh, straks allemaal over hebben. Ehm, ook binnenkort, want als het goed is, dan krijgen wij ehm, de Haarlem Honkbalweek weer. En daar zullen wij ook in dit programma wat verslag van gaan doen. Dus het aftellen is begonnen. Het aftellen naar de Haarlem Honkbalweek is begonnen. Dit vind ik eh, een heel mooi gezicht. Een van eh, de mensen van HTC eh, was gevallen, Adam Hansen. En hij is teruggebracht in het, of, ja, peloton. Patronaat moet je mij horen. Het peloton is hier weer terug. Dus vind ik zo'n mooi gezicht als wielrenners die sociaal zijn hun ploeggenoten weer terug gaan brengen. Over aftellen naar de Haarlem Honkbalweek hebben we een hele mooie voor uitgezongen. Hier is Europe met de Final Countdown. weer een tussensprint eh, geweest eh, in eh, de rit naar Brussel. net gewonnen door Lars Boom. Die weer zes punten mag toevoegen voor het puntenklassement. Ik weet niet of er ook nog om seconden wordt gestreden. Dat horen we misschien wel later verderop wel. Nog altijd drie, drie koplopers. Peres Lazon en Wijnands en Lars Boom. Die zijn degene die vooruit zijn... En uh, de peloton volgt op zo'n zes minuten. Dat is nog altijd een aanzienlijke voorsprong eh, die eh, de drie heren hebben ten opzichte van het peloton. Maar ja, als het eenmaal op drift is, dan is dat zo weggereden. En we hebben nog minder dan 150 kilometer af te, te leggen. We zitten nog steeds in Nederland. Maar dat zal straks wel gaan veranderen als we Zeeland echt uitgaan. En nu zitten we ook echt in Zeeland. er wordt net de Neeltje Jans werd eh, gepasseerd. Nou, dan zit je er middenin. Dus eh, het is eh, lekker wapperen. En de wind staat er ook, denk ik, wel. Het wordt een vrolijke koers, lijkt mij. Dan gaan we weer terug naar 25 juni in het eh, Paard in Den Haag. Waar ik een aantal interviews heb opgenomen met een aantal singer-songwriters. Die hopen ergens in december eh, te mogen staan in eh, Paradiso. In december zal dat dan het geval mogen zijn. En dan is het de vraag wie wordt dan de singer-songwriter van 2010? Afgelopen jaar was dat Eefje en het jaar daarvoor was het Fabiana Dammers. Dus je zit dan in een aardig gezelschap. En als we het dan toch over echte leuke singer-songwriters hebben. Lucky Fons hebben we al gehad. En niet te vergeten Marieke Jager. Of de Jager, ik ben het even kwijt. Maar goed, zij zijn in ieder geval de voorgangers voor misschien deze mensen... die hopen dat zij uitgekozen worden om mee te mogen doen in de finale. In december. In Paradiso in Amsterdam. Zo'n mooie poptempel, om het maar zo te zeggen. Een van de mensen die ik daar sprak was uh, Lake Montgomery en het ging weer in het Engels. It's an honor for Lake, Con Lake Montgomery to uh, have this conversation here for our listeners here in Sanford. <laughs> and, when, she told me uh, when she had a little bit of uh, alcoholic uh, use, then she is also uh, speaking English, but you can uh, speak a little bit Dutch. Ja, een beetje Nederlands. Maar uh, wanneer ik ben uh, minder timide. Dus uh, ik, ik, ik heb uh, heel veel alcohol of zo nodig. Of eh, ja, of een goede dag. Of, <laughs> you know, that's a good day for me. Or, yeah. We'll do it in English. Yeah. <laughs> we'll, we'll do it in English. Um, I've heard you there on the podium here in The Hague. And one of your songs, there is a lot of angry And then there was uh, a little bit of brightness in a, a sort of gospel song. Yeah, um, that song that I'm, I'm guessing you're speaking of Paris, Texas. Uh, it's a song uh, die gaat over mijn geboortestad. It's uh, about my hometown, and uh, I grew up there not liking it. Uh, it's very very flat, very drab, no cultural events, you know. It's changed since, but it's an old song, so <laughs> now I can write a nice song about Paris or um, um, in between, you know. It's, not your usual stuff. Um, well, uh, I've been singing and playing music and writing songs since I was like 16 years old. Now I'm 29, and I have been changing. You know, when I was younger, I was much more angry, and I still carry those songs onto stage because, um, yeah, there's so much still to be angry about. <laughs> you, know? you, come from Texas. Yes. Why do you, uh, uh, as a Texan girl, here doing in Holland? Trying to get as far away from ter Texas as, as possible. So I figured Holland. No, actually, uh, <laughs> I, I, I lived in New Orleans for a while, and after the flood. I, uh, I did want to leave America. I was angry. <laughs> and uh, I got this opportunity to live in Orleans, France. Uh, the mayor of Orleans had invited university students of New Orleans to come, about 30 of us, to come and, and stay in France and uh, study at the University of Orleans. And uh, I stayed there for about a year. And then I just came through Amsterdam just to visit right before I was going back to New Orleans. And uh, I decided to stay. I, I felt. Um, I felt more bold, more free in Amsterdam. It could have been, you know, being in a, in a being a buitenlander, you know, feeling exotic. Um, but maybe it was just time for me to, to get out of America. It, always been my dream. What do you think about Holland here for singer songwriters? I think it's great. Uh, personally, I feel that I could not have have sprung any other way in America um, you you have this stifling feeling of of of uh, needing to be a superstar like immediately you know i was just starting out i had never played a real show until i came to amsterdam four years ago and everyone was so welcoming everyone said yeah come to my bar to play come to my restaurant play at my gallery you know and and you know it, it just it's all history from there you know i really felt I felt that I was needed. You know, not not needed like you needed me like water, but you know, like um, that that my genre was was rare here, and and I and that way I felt more like like I could do it here, like like uh, people were really receiving it. The third song you play here, the third song, you used your guitar as uh, a cajon. Yes. Yeah. Yeah. Yeah, that is a song um, called I Believe and I actually wrote that song uh, for a beatboxer. Uh, you know, a guy who goes, and uh, we were also lovers. So when we broke up, I didn't <laughs> have any any uh, rhythm to play it with, so I, I, had to do it on my guitar, and so I worked that out for myself. If there are any uh, people out there uh, who listen this conversation between the both of us, where do you where they can find you on the internet? Um, je kunt me vinden op uh, eh, www.myspace.com front Lake Montgomery. Dat is in Nederlands, is het L-A-K-E-M-O-N-T-G-O-M-E-R-Y. Yes. Je doet het heel erg goed. Dankjewel. <laughs> Ik, ik heb eh, ja, twee, twee wijnen gedronken, dus. <laughs> Dankjewel, Leek. Dankjewel. Goed, dat was Leek Montgomery. heel leuk, leuke eh, eh, singer-songwriter die, die daar gestaan heeft bij... Het paard in Den Haag. Uh, korte eh, samenvatting van het gesprek in het Nederlands. Want we hebben het eh, hoofdzakelijk in het Engels gevoerd. maar ze is, een, ze is in New Orleans opgegroeid. maar is door vanwege de overstroming een aantal jaren geleden is dat een keer gebeurd. waar ook Vets Domino toen een tijdje zoeken is geweest. En toen heeft de burgemeester van Orléans, waar New Orleans een, zeg maar een uitwisselingsverband mee had, uitgenodigd om een aantal Amerikaanse studenten op te nemen in Orléans. En daar is uh, toen uh, verzeild geraakt in het Europese circuit. Vervolgens, en dat is ook wel eh, misschien heel bijzonder om te melden... is zij ja, min of meer in Nederland terecht gekomen. ja, in Amerika is het natuurlijk anders dan in Nederland. In Amerika is het zo van, ja, je hebt een bepaalde status om meteen een superstar te zijn. Nou, dat was bij haar niet echt het geval. Vervolgens komt ze in Nederland, in Amsterdam en eh, laat dan ook zien wat ze dus kan als uh, eh, muzikante. En werd dus alom gevraagd om in bars, restaurants en ook uh, galerietjes te gaan spelen. voor haar muziek een mooie platform om het een en ander te doen. Ehm, vervolgens eh, was het ook eh, zo, eh, had ik het over de derde song die ze op die avond speelden. Dat gebeurde op een hele bijzondere wijze, want ze maakte eigenlijk geen gebruik van haar gitaar, van haar akoestische gitaar, maar als een soort slaginstrument. En als je goed oplette, dan hadden we er zeg maar aan het eerste uur van deze zomerse zondag, waarin Fabiana Dammers met Ken Say No dat ook al deed. dat moet je kunnen. een beetje een bepaalde ritme op je akoestische gitaar. Dat deed zij dus ook. ze gebruikte de gitaar toen helemaal niet. En dat eh, was een song over haar ex-vriendje die ze had. Ehm, ja, een soort eh, human beatbox, zoals ze dat zelf omschreef. Ja, we, hebben, eh, we zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan, maar die song is gewoon gebleven. En ja, die heb ik opgevoerd. daar op, het, op die avond in het paard. En natuurlijk ehm, uiteindelijk aan het eind van het gesprek ging het dan toch helemaal in het Nederlands. Waar ze dus op te vinden is. Helemaal duidelijk voor eh, Lake Montgomery. Ik heb nog eh, heel iets eh, leuks klaarstaan van haar. Wat, wat we gaan draaien. Dat is The Legend of John Henry van Lake Montgomery. Luister en oordeel zelf. John Henry was a little baby sitting on his mama's knee. Well, he pointed to a hammer and a little piece of steel said, Hammer gonna be the death of me, Lord. Lord, I said, Hammer gonna be the death of me. John Henry was a little baby sitting on his papa's knee. Said the Big Bend tunnel of the sea and old road it gonna be the death of me, Lord, Lord. It's gonna be the death of me. John Henry had himself a woman. Her name was Mary Magdalene. And every time he'd make me sing, John Henry just to uh, hit your hand, let it swing, Lord. Just to uh, hit your hand, let it swing. Well, the captain came to John Henry I'm gonna bring that steam drill round. I'm gonna bring that steam drill out on the job. I'm gonna whack still on down, Lord, Lord. I'm gonna whack still on down. John Henry said to his captain, You know, a man ain't nothing but a man. Before I your drill break me down. I'm gonna die with a hammer in my hand, Lord. I'm gonna die with a hammer in my hand, in my hand. John Henry said to his shaker, Take care, but don't just sing. Cause I'm throwing 40 pounds from my hips on down just to listen to the cold still rain, Lord and listen to the still rain. John Henry said to his captain, Well, do you see what I see? Look like your line done broke, look like your skinner done choky. You can't throw, still like a man. No, no, you can't throw, still like a man. John Henry working on the man mountain, hammer striking fire. Well, he worked so hard, he broke his poor heart. He laid down his simmer and he died, Lord. He said he laid down his simmer and he died. Well, who's gonna shoot my pretty little feet? Who's gonna glove my hand? Who's gonna kiss my red ruby lips? don't need no man, Not after my still driving mad. Said I don't need no man, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. Not after my still. driving me. Casper Adrien, eh, opgetreden in het eh, Paard in Den Haag. Want dat is eh, de kwartfinales, de afsluitende kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. hoe ben jij daar dan terechtgekomen? nou ja, ik denk zoals allen geselecteerd. En um, ze wouden eerst dat ik in een andere een andere, of een andere plek zou spelen. Want Den Haag ligt niet echt dicht bij Utrecht wat dat betreft. En, ehm, maar ik was toen in Amerika, dus eh, in die zin eh, hebben ze dat omgegooid. En ik geloof dat dit eh, ook de laatste, de laatste is. dus het was de laatste mogelijkheid. En ook de enige mogelijkheid voor mij om mee te doen dit jaar. Maar ik heb zoals alle mensen de, de selectieronde doorstaan. Dus mijn materiaal werd goed genoeg bevonden om, om mee te spelen hier. Over je materiaal gesproken omschrijvend is. Ik, ik, ik vond ook hier en daar toch een klein beetje Neil Jong. Neil Jong? Nou, ja, het is wel... Eh, ik ben wel geïnspireerd door van de mensen uit die folktraditie. Oudere acts, nieuwere acts. Ehm, zelf, ja, het is lastig om je eigen muziek vast te pinnen, maar het is een, het is een soort van ehm, mengelmoes tussen folk, blues, pop, een beetje soul. En ja, that's about it actually het is, het is lastig eh, vast te pinnen. Maar ja, goed, goed in het gehoor liggende luisterliedjes met verschillende lagen. Is dat, is dat ook wat je wilt brengen bij het eh, publiek? Dat je in ieder geval iets wilt meegeven van... hé, hey, eh, ze moeten er ook wel een beetje over nadenken. Maak het ook niet te makkelijk. Ja, ja inderdaad. Ik probeer, ik probeer wel een beetje... ja, moet je dat, het klinkt altijd gelijk zo hoog van de toren als je, als je, als je dat noemt. Maar te streven naar ja, in ieder geval eh, een beetje bewustwording brengen over bepaalde thema's waar ik gewoon mee bezig ben. En misschien is dat wel het belangrijkste. Van, ik schrijf de liedjes. Eh, eigenlijk zijn mijn liedjes mijn dagboek. En ik schrijf liedjes over de zaken waar ik over nadenk. Dus als je een liedje volgt, kun je mijn gedachtenpatroon eh, eruit halen. Natuurlijk is dat niet één op één en is alles autobiografisch, maar dat is wel een beetje de kern. En eh, ik, ik vind het mooi als andere mensen ook eh, daar, als ik andere mensen daar ook mee kan raken. En als andere mensen ook over die onderwerpen ook eh, nadenken. Dus ik, ik streef wel naar om, om mensen wat te laten nadenken. Maar tegelijkertijd moet het ook goed in het gehoor liggen. Dus er is eigenlijk balans tussen die twee. Wat, want mij opviel was het vierde nummer. Het vierde nummer wat je speelde. En dat had te maken met de, ja, de, de, armoede van de Amerikaan die daar met een bak zeg maar met een beker en eh, de sociale voorzieningen was, eh, was, eh, was daar niet goed. daar heb ik even met aandacht naar zitten luisteren. En dat zegt ook inderdaad wel iets over jou. Dat je toch een maatschappelijke betrokkenheid vertoont. Ja, ja ik vind dat ook wel belangrijk. Kijk, het is niet de, enige functie van muziek, maar wel een functie van muziek, vind ik. Om, om juist die verhalen te vertolken. En ehm, ja, eigenlijk is het hetzelfde. Ik ben iemand die om zich heen kijkt en die nadenkt over alle processen die spelen. En eh, dat is eh, één proces. Dus als ik die dingen zie, dan, eh, ja, dan wil ik daar een liedje over schrijven. Dat je dan ook wel een beetje ook op wat, hoe zich in Nederland een aantal dingen ontwikkelen? Hoe bedoel je? let je nou, de, Nederlandse, de dagelijkse gang van Nederland. Dus glijden wij af of noem maar op. Nou ja, ik vind dat we het over het algemeen wel redelijk goed voor elkaar hebben. Het is, eh, het is wel zo. Ik heb niet alles gevolgd omdat ik een maand in Amerika geweest ben. Maar de ontwikkelingen zijn wel dat het weer wat naar rechts aan het hellen is. Eh, voor mij is links en rechts eigenlijk eh, hetzelfde. Maar dus ik weet het niet. Ik, laat ze eerst maar eens gewoon een, een, kabinet formeren. En dan zien we wel verder. En waarschijnlijk samen gaan we over een jaar dan weer naar de stembussen. Het is eigenlijk een beetje het oud-Hollands adagium. doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Mm, nee, <laughs> dat dan weer niet. Nee, ja, doe maar lekker gek, dan doe je al normaal genoeg eigenlijk. Doe, maar, doe allemaal maar wat gekker. Althans, ja. Maar ik ben, ik ben wel een tolerant persoon, in die zin misschien ook wel, weet je wel. Van, nou, als het over die facetten gaat van eh, integratie en zo, ja ik vind het een beetje stom om te zeggen van ja, iedereen mag met ons meespelen, maar, maar ze moeten dan wel net zoals ons doen. Zo van, ja, dat gaat op, op, twee, op twee punten. En ik vind het wel interessant om te zien dat, dat de plekken waar, waar juist dat soort partijen zo hoog scoren, ook over het algemeen vrij weinig eh, buitenlandse mensen wonen. Dus dan denk ik ook van ja, ik woon zelf in Utrecht en je hebt wijken waar, waar, waar, waar het wat, wat lastiger is, maar over het algemeen vind ik het prima. En als het dan zo is dat die mensen problemen veroorzaken, dan zijn het altijd de jongeren. En die hebben helemaal niks met de islam te maken. Of ze zich er nou wel of niet mee definiëren. Ze leven niet volgens die regels. Dus dan kun je ze er ook niet mee. Eh, ja, ik, ik, noem dat niet islam of zo. Zo van mensen die oprecht met hun geloof bezig zijn, daar heb ik altijd respect voor. En daarbij hoort ook gewoon respect hebben voor andere mensen. Heel duidelijk ook in je songs een beetje terug eh, te horen. Dankjewel. Althans, dat vat ik op als een compliment. Ehm, nog één ding, want eh, bij aanvang van het gesprek... Ik had ooit nog eens een, gesprek met Marianne Oldenburg. Daar heb jij ook wat mee. Ja, ja zo, ehm, zij woont in Zwolle. En eh, eh, eigenlijk delen we sowieso dezelfde drummer en percussionist. En ehm, het is ook zo dat wij, nou ja, wij zijn gewoon bekenden van elkaar, dus we helpen elkaar. dus als zij eens wat tweede stemmetjes nodig heeft, dan ben ik er voor haar. En Is dat andersom, dan, dan, dan gebeurt het ook. Dus Ehm, zij heeft eh, op mijn, eh, mijn EP ook een eh, liedje meegezongen. Oké, laatste afsluitende vraag is natuurlijk van als mensen dit horen en luisteren in Zandvoort en omgeving, waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? nou, dat is vrij simpel. Gewoon www.casperadrien.com en Casper is dan met een C en Adrien is A-D-R-I-E-N. Duidelijk, dankjewel. Oké, graag gedaan. the other day who said he searched in every way but just to find himself somehow. At every quest that he attempts, the road would take another bend or just to leave him wandering on. And he spoke in shame about what he saw. He says, Life, toil, and rage breaks every law. So what's left to hold on to? Yeah, and I said, well, well, it ain't all that bad, you see. You just got to approach it differently. Behold what nature has in store. And open up, yeah, come on. Look at the sunshine, the birds in the skyline. Let it fill you up with grace, Or am I just tripping? could the trees grow? I'll reach out your window, cause there ain't no need to feel ashamed. No, no, no. Oh. So we sat down there on the curb and for the next 40 minutes, we didn't spoke a word, no, just silence around. Well, till suddenly starts to cry. Says, All my life I'm living one big lie. Now, why was it so hard to see? Yeah, and I said, Well, it's never too late to understand that every lesson learned is a moment well spent. So dry your eyes and open up. Yeah, come on. Look at the sunshine, the birds in the skyline. Oh, let it fill you up with praise. Oh, cause I ain't tripping. And look at the trees grow. I'll reach out your window, cause there ain't no need to feel ashamed. And if the wind does not come till the end of your there's no need to give it up. Yes, oh, just take one last laugh at faith. Yeah, and look at the sunshine, the birds in the skyline. Oh, let it fill you up with grace. Oh, I ain't tripping. And look at the trees grow Uit Utrecht eh, komt die Casper Adrien en dit was het nummer Sunshine... waar heel duidelijk dus de stem van Marianne Oldenburg op eh, te horen is... van Mary Had A Little Band. Ik eh, zal straks waarschijnlijk in een van de laatste uren van dit programma... dat nummer Birds of a Feather weer eens even draaien. Dat is heel erg leuk. Eh, nog even voor, eh, voor dat. Dit nummer heette Sunshine. En de drummer en percussionist die gedeeld wordt eh, van Mary Had A Little Band en Casper Adrien is Otto de Jong. Dus dan weten we dat ook weer. Ehm, de ja, een van de, de gesprekken die ik had was met Mika Akimen. Hoewel ik dat aan het begin van dit interview niet helemaal door had. Het leven kan soms tragicomisch zijn. Degene die het zingt en verwoordt op het podium vanavond eh, bij de kwartfinales, de afsluitende kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland, is Mika Akim. Mika Mimen. Mika Akimen. Akimen, ja. ja. Ik moet het wel goed zeggen, want anders word ik weer... Eh, ja, ik heb naar je zitten luisteren en het lijkt inderdaad alsof het leven inderdaad een tragicomische kant eh, kent. Ja, dat klopt. Want eh, het leven bestaat niet alleen maar uit verdriet en ook niet alleen maar uit blijdschap. Vaak bij tragische momenten in het leven wordt er een grapje gemaakt om het lichter te maken. Dus eh, dat wil ik ook in mijn eh, muziek tegen horen brengen. En ja, dat doe je dan op een, op een wijze. Je hebt het in verpakt in een, een liedje over een oude man. Ja, ja klopt. Ik, ik, ik schrijf altijd. Ik, ik schrijf niet vaak eh, louter vanuit mezelf. Ik probeer een eh, karakter te scheppen en dan er toch eh, er iets van mezelf in te stoppen. Dus ik heb bijvoorbeeld een liedje over de oude man, die dan langzamerhand dingen aan het vergeten is. En, en aan de ene kant is dat natuurlijk grappig. Dat, dat, dat heb je dan met dementie. Dat is aan de ene kant heb, doe je soms onbewust lollige dingen. Als, maar aan de andere kant is dat natuurlijk ontzettend tragisch. Eh, wat ook heel dapper beschreven was, was het lied over de bar. Ik zie dat ook helemaal voor me. Ja, dat is een liedje over een loungepianist inderdaad. Die, eh, die heeft een ontzettende burn-out. En op een gegeven moment is er niemand meer behalve de barvrouw. En daaraan zingt hij eigenlijk zijn liedje aan hoe, hoe hij nooit echt een muziekcarrière heeft gehad. En hoe hij, hoe hij zijn leven slijt met bekende liedjes spelen. En, eh, en dat, ja, dat, daar gaat het liedje dan over. Kijk jij naar mensen in het dagelijks leven? Nou ja, wie niet hè? Nou, wie niet, maar goed, maar het klinkt zo heel duidelijk doen niet soms. Ja, ehm, ik, ik probeer, ik, ik ga altijd uit eh, van, eh, ik zit dan achter mijn computer en dan ga ik schrijven. En dan eh, ga ik eerst een opzet maken van wie wat wil ik vandaag, wat voor situatie. Zal ik eens verzinnen dat dat een beetje tegenstrijdig is of dat, dat interessant is. Want wat vaak gebeurt met, pop, met popsongs is dat het over één ding gaat, over de liefde. Of dat het gaat over haat of over rock'n'roll gevoel of, of, over drugs. En eh, ik, wil, ik wil eigenlijk wat meer eh, eh, diepgang erin en wat meer, wat meer het normale leven erin. Dus bij deze. En dat, een, groot voorbeeld, een groot voorbeeld is Randy Newman, die doet dat al jaren. Short People is dan een hele bekende dan, maar daarin wordt dat heel erg duidelijk beschreven. Heb je daar ook een beetje van afgekeken dan? Eh, nou, het is meer dat ik, eh, dat ik dit ging maken en, en, en vervolgens zag dat ik eh, een beetje geestesverwant was met, met die man, tenminste. Ik, ik voelde, ik, voel, ik, ik heb het niet direct van hem, maar dat, dat, dat is heel moeilijk. Je, je bent gewoon verwant aan bepaalde mensen die al groot zijn in de muziekindustrie. Moet ik dan, als ik bij jou in je platenkast zit, eh, zit te vroeten, dat ik dan een, aantal eh, Randy Newman albums tegen ga komen? Nou, is grappig, want eh, je zal veel meer Led Zeppelin albums in mijn ja, discografie vinden dan Randy Newman. En mijn muzieksmaak is vaak helemaal niet wat, ik, wat ik dan, hoe ik schrijf. Dat, dat, dat, dat is heel bizar. Dat is, mijn invloeden zijn helemaal niet de dingen die ik het allermeest het meest luister. Ehm, goed, de kwartfinale is grote prijs voor Nederland. Je bent erin terechtgekomen. Nee, je hoopt natuurlijk op meer. Ehm, ja, goed. Tuurlijk. Ja, want, eh, het blijft toch een eer als je er uh, uitgepikt wordt. Ja, eh, ontzettend. Het, het, blijft wel een, een, een popprijs. Dus dat, dan, en je moet, de jury moet meten tegen andere mensen. Maar muziek, maar muziek en zelf, zeker dit genre is heel moeilijk tegen elkaar af te wegen. Dus hoe, hoe veeg je een, een popsong af tegen een, eh, tegen een eh, oude jazz blues eh, song? Dat is allemaal heel moeilijk. En ik laat het ook, daarom ook <laughs> graag aan de jury over. Ik zal niet teleurgesteld zijn als ik er, niet, als ik er, als ik er meteen uitlig, Want ik timmer met nog veel meer dingen aan de weg en, en er is nog tijd. Maar het zou ontzettend fijn zijn. En ik zou... Ik zou misschien een kleine, kleine gastrolletje uh, met, met andere muzici zou, zal ik, er, zal ik erbij halen in de volgende ronde. Om het nog, eh, nog meer uit zijn verf te laten komen. Nou, nu je het daarover hebt, waar kunnen de mensen je dan vinden op het wereldwijde web? Ehm, ik heb een eh, bandcamp. Eh, dat is de nieuwe MySpace, zeg maar. dat is Mika Akimen. .bandcamp.com Oké, dankjewel. alsjeblieft. Weather's bad, I wake up. Dirt on my face like makeup. Alone at home and nothing to be done. Noise fills up inside me. Wake up when you hide me. My ears are splitting when you're hitting. Bats are coming through. is spinning and I don't know where to look. I'm seeing seven people singing as they're sitting by the brook. Solitude, no strings attached, awakens when it starts. Lonely hearts. Alone. No truth is told, withhold no one from this. A life without companions means living without air. afsluiting van een eh, periode. Dat is eh, hier in Den Haag bij de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Kashmir Hakim staat bij mij. En ik heb een song net van je gehoord. Dat was toch behoorlijk maatschappij kritisch als het gaat om de song Elections. Ja, dit gaat over verkiezingen. Dat heb ik geschreven om mijn eigen visie eh, daarover eigenlijk in kwijt te raken. Over wat ik denk over verkiezingen. En een soort eigen mening is dat. Ja, nou ja, die heb je dus eh, heel duidelijk wel eh, verwoord in, dat, eh, in die song. Ja, ja. ja, het liedje gaat over verkiezingen. Het gaat over de druk van verkiezingen. De druk waar de politieke mensen, waar ze, wat, ze hebben met zo'n verkiezing. Het gaat over de, de mensen die moeten stemmen. Het gaat over keuzes maken. Het gaat over tel ik wel mee in de maatschappij. Dus er zijn verschillende dingen wat, wat allemaal samenspeelt in dat liedje. Dus, en van het ene moment van maatschappij kritisch kan je toch ook iets over familie brengen? Ja, ja, ik heb bewust eh, afgesloten met het liedje Grandparents House, omdat het liedje is toch het eh, draagvlak van uh, al mijn schrijven. Dat is die sfeer die ik in mijn jongere jaren heb meegemaakt. Grandparents House is zeker wel de basis, ja. Dus daar moest ik mee afsluiten. Was dat ook, want dat kan ik, ik, kan ja, ik probeer er een voorstelling van te maken, maar dan ben jij dus bij je grootouders thuis. En dan, ja, denk ik ook als klein kind, en dan zie je natuurlijk bepaalde dingen. Want Anders schrijf je er niet zomaar over. Nou ja, het liedje gaat puur eigenlijk omdat eh, ik ben een geboren Amsterdammer, maar natuurlijk eh, ga je op vakantie naar oma en opa. Nou ja, oma kon in dit geval dus niet lezen. En wat we deden is, eh, met de familie gingen we dus echt een, op een tape deck opnemen, op een cassetteband. En dat stuurden we naar oma, die kon ons horen, mijn neefjes kon ons horen en daar namen ze overheen op en dat stuurden ze terug. dat was toch een familiemomentje, een soort om de tafel zitten, echt afspelen en dan was het echt plezier hebben. Dus is plezier ook een onderdeel van je gewone normale leven? Uiteraard. Het is eh, een balans tussen plezier, eh, hoop, eh, depressie, pijn, geduld. Dat is een onderdeel van, ja. Dus probeer je dan ook zoveel mogelijk in je songs te verwerken als het ware? Ja, het is, een, het is gewoon een uitlaatklep, hè, het muziek. En uh, uh, vandaar, ik ben een volkszinger en volkszingers die schrijven over protest, over milieu. Ik probeer toch uh, eh, dan wel in de basis te blijven, maar ook, ook met persoonlijke ervaringen eh, wil ik eh, het een en ander kwijt. Ja. zie ik dat je een shirt aan hebt met, ja, volgens mij Jimi Hendrix. Ja, ja nou, dat is voor mij eigenlijk ook iemand die, ja, wat dat betreft schept het wel een band. Want Jimi Hendrix is voor mij ook iemand die, die toch een behoorlijke indruk heeft achtergelaten. Wat, wat, wat is Hendrix voor jou dan een persoon? Hendrix is voor mij een persoon, ehm, puur ook qua, voornamelijk ook qua karakter iemand die dus echt eh, in pure lijf eh, muziek is geweest eh, en nog steeds is. En ik geniet gewoon van die man, van zijn composities. Ik geniet van zijn uitstraling, van zijn manier van studio-omgang, mensomgang. Dat is gewoon een stukje kunst wat daar wat rond heeft gelopen. <laughs> er is één ding wat ik dan niet hoop voor Kashmir. Dat is dat je bijvoorbeeld dan een fender van in de brand steekt. Want dat deed eens een keer. Dat, eh, dat, dat, kan niet betalen, denk ik. Eh. <laughs> ja, nee, ik kan het niet, eh, als muzikant kan ik in mijn Fender, die heb ik trouwens niet eens. Ik, heb een, ik speel akoestisch. Maar mocht ik er eentje ooit hebben, dan zal ik hem niet te brand steken. Nee, dat zal ik niet doen. <laughs> Oké, nou, het, ja, als mensen zijn die dit horen, want dit wordt uitgezonden in Zandvoort. Maar goed, uh, even terzijde. stel dat er mensen zitten te luisteren op het, op het internet naar ons en die zegt van nou, we willen toch wel eens meer, meer weten, waar kunnen we je dan vinden? Eh, dat kan op www.cashmere.nl. En het is niet met een C, het is met een K. Dus gespeld is het K-A-S-H-M-E-R-E.nl. Ja, ja. En eh, eh, ook een MySpace toevallig? Uh, als je op mijn website komt, dan klik je op audio. Die link door naar MySpace, naar YouTube, naar, naar CD Baby. Kan je de CD kopen. Dus het is allemaal op één bron beschikbaar. Dankjewel. Alsjeblieft. wel, the friend. nog zo'n iemand die dan op een gegeven moment het eh, nummer van uh, zijn laatste EP eh, pakt. De Hillsinger is het album wat hij heeft uitgebracht. En wat je hoorde was Grandparents House, zoals hij daar al aan refereerde. Zoals gezegd was hij dus ook een bewonderaar van Jimi Hendrix. Nou, hier heb ik nog wat klaarstaan. oh, Along the Watchtower. must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. dat was hem dus eh, helemaal de All Along the Watchtower van Jimi Hendrix. Eh, en ja, en het nummer dat heeft hij dus niet zelf bedacht. Dat heeft goede oude Bob Dylan eh, uitgedacht. maar er was natuurlijk ook een, man zoals hij... die dat op een sublieme wijze nog eens een keer opnieuw kon bewerken. En eigenlijk <laughs> zijn er nogal mensen die zeggen van... het is zelfs nog beter dan het origineel. Nou dan kom je wel heel erg eh, gevaarlijk eh, terrein terecht. Eh, wie dat ook doen, zijn die drie koplopers. Nog steeds zijn het de heren Wijnands, Perez, Lassoen en... Larsboom, dat zijn degenen die vooruit zijn van het peloton in de eerste etappe van Rotterdam naar Brussel. Men is nog steeds in Zeeland. Ik geloof dat ze in de buurt van, van Middelburg rijden. En straks zal men eh, af gaan zwaaien in de richting van eh, Bergen op Zam. Want ik denk dat ze daar ongeveer de grens overgaan. En dan is het eh, de zaak voor de drie koplopers of ze nog vooruit kunnen blijven. Of dat ook gaat lukken, weet ik niet. Eh, ze hadden een voorsprong van 7 minuten. En dat eh, ging op een gegeven moment terug richting de 3,5. Maar inmiddels is het alweer opgelopen weer naar 4 minuten. Dus de heren blijven vooruit. Wijnands, Pires en Boom. Ze zitten dus nog vooraan. En de gele trui van Fabian Cancellara die zit nog in het peloton. 117 kilometer nog eh, te koersen in de richting van, nou ja, Brussel zou ik maar zeggen. Ik zei het al, Casper eh, Adrien had een eh, link naar Marianne Oldenburg. En Marianne Oldenburg is natuurlijk de frontvrouw van Mary Had a Little bad. dit is het nummer Birds of a Feather tot aan het nieuws van 3 uur.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 Per 1 januari zullen de tandartskosten uit het basispakket van jongeren verdwijnen. De tandartsen zijn bang dat die jongeren tussen de 18 en 22 jaar geen aanvullende verzekering zullen afsluiten voor de kosten van bijvoorbeeld kronen en de behandeling van verstandskiezen. Doordat ze als jongeren de tandarts gaan mijden, zullen de kosten voor behandeling op lange termijn toenemen, denken de tandartsen. De Nederlandse politie stopt alle projecten in Suriname vanwege de benoeming van Desi Bouterse tot president. In de verklaring van de Raad van Korpschefs staat dat de politie zich niet kan associëren met de nieuwe bestuurders. Bouterse is in Nederland tot 11 jaar veroordeeld wegens drugshandel. In Suriname is hij de hoofdverdachte in het proces over de decembermoorden. In het centrum van Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag veel doden gevallen. Over het aantal slachtoffers lopen de meldingen uiteen. Aanvankelijk werd gesproken over 18 doden, maar er zijn ook berichten over 30 en 40 doden. Volgens de eerste berichten was de aanslag gericht op een centrum waar recruten voor het Iraakse leger zich kunnen melden. Deze centra zijn vaker het doelwit van een aanslag. Fundamentalistische terreurgroepen vinden dat het Iraakse leger veel te westers is. Egon heeft er alle vertrouwen in dat de Europese Commissie vandaag definitief haar goedkeuring geeft aan de staatssteun die het bedrijf heeft gekregen. In december 2008 kreeg Egon een kapitaalinjectie van de Nederlandse staat van 3 miljard euro. De Europese Commissie had aanvankelijk nogal wat bedenkingen tegen de staatssteun. Nu Egon de terugbetaling aan de Nederlandse staat goed heeft geregeld, lijken alle problemen opgelost. Het weer vanochtend bewolkt in regen in het midden en zuiden van het land. Vanmiddag trekt het regengebied langzaam naar het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droger. Het wordt een graad of 20.